Er trekt een storm over de landen met windstoten van 140 km per uur en veel regen. De grootste problemen zijn er in de noordelijke provincies van Spanje aan de golf van Biscayen. Op de boulevard van San Sebastian hebben veel restauranteigenaren uit voorzorg hun zaak dichtgetimmerd. Ook de Canarische eilanden La Palma, Gran Canaria en Tenerife werden getroffen. Maar de schade daar valt mee. In Lunteren is een man geëlectrocuteerd in een leegstaand pand. Volgens de politie was hij samen met een andere man op zoek naar koper. En toen hij een draad doorknipte kwam hij onder stroom te staan. De tweede man schoot de hulp, maar raakte daarbij zelf gewond. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De twee wisten kennelijk niet dat er in het pand nog spanning op het net stond, zei de politie. De twee mannen hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. De bijna blinde langlaver Brian McKeever doet toch niet mee aan de Olympische Spelen. De Canadees wilde morgen starten op de 50 kilometer met massastart. Maar de coach van Canada heeft besloten om vier andere Canadezen op te stellen. McKeever wilde de eerste sporter zijn die in één jaar zowel aan de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen meedoet. De Canadees, die nog maar 10% van zijn gezichtsvermogen heeft, doet later dit jaar wel mee aan de Paralympische Spelen. AZ heeft in de eredivisie een makkelijke overwinning behaald op Vitesse. In Arnhem werd het 3-0 door een hat-trick van El Hamdaoui. Heracles won in Friesland van Heerenveen met 2-1. Voor de Almeloers scoorde Dost en Everton. Sibon scoorde tegen. In Tilburg is de wedstrijd Willem II tegen VVV nog aan de gang. Het weer, vanavond is het bewolkt en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten stevig regenen bij minima rond 4 graden. Morgen houdt de regen de hele dag aan.